Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Stembiljetten in de Amerikaanse staat Wisconsin die per post worden verstuurd... tellen alleen mee als ze zijn bezorgd voordat de stembureaus sluiten. Dat heeft het Hoge Rechtshof bepaald. Een lagere rechter had eerder bepaald dat alle stembiljetten... met een poststempel van voor 3 november nog zouden meetellen... ook als de bezorging langer op zich laat wachten. President Trump is fel tegenstander van stemmen per post. Volgens hem is het systeem gevoelig voor fraude. Wisconsin is een kleine staat, maar wel een zogenoemde swing state. In 2016 won Trump in Wisconsin, nu gaat Biden aan de leiding. Zoals verwacht heeft de Amerikaanse Senaat ingestemd met de benoeming van Amy Coney Barrett bij het Hoge Rechtshof. Met 52 stemmen voor en 48 tegen. De conservatieve Barrett is voorgedragen door president Trump. Het is zijn derde benoeming bij het Hoge Rechtshof... dat nu een duidelijke conservatieve meerderheid heeft. Zes conservatieve rechters tegenover drie progressieve. Ze zijn allemaal voor het leven benoemd. Nooit eerder werd een benoeming zo kort voor de verkiezingen afgehandeld. Bij de verkiezingen volgende week staat ook de republikeinse meerderheid in de Senaat op het spel. Go Ahead Eagles heeft de tweede ronde bereikt van de KNVB-beker. De eerste divisieclub uit Deventer won thuis met 6-0 van NAC Breda. Eerder op de avond plaatste ook Excelsior zich voor de tweede ronde... na een 4-0 thuisoverwinning op Helmond Sport. Vanwege de coronamaatregelen spelen deze week alleen de clubs uit het betaald voetbal in de beker. De wedstrijden van de amateursclubs zijn naar december verplaatst. Het weer. Vannacht neemt het aantal buien af, minimaal rond 8 graden. Overdag af en toe zon. Tegen de avond gaat het vanuit het zuidwesten regenen. Bij een stevige zuidenwind wordt het een graad of 12. De rest van de week blijft het wisselvallig, met af en toe veel wind. De temperatuur gaat geleidelijk wat omhoog.